Nu zijn partijgenoot Van Rompuy president van Europa wordt. Het kabinet Leterme viel elf maanden geleden over de Fortis-affaire. Leterme werd daarna minister van Buitenlandse Zaken onder Van Rompuy. De Vlaamse Christen-Democraten schuiven Leterme nu vrijwel zeker weer naar voren. De andere vier regeringspartijen hebben laten weten dat ze geen veto tegen hem zullen uitspreken. En wel willen ze garanties over de staatshervorming. Onder Leterme zat het overleg daarover muurvast. Meer mensen krijgen Mexicaanse griep, maar de ziekte blijft mild, zegt het RIVM. Van elke 10.000 mensen zijn er nu 18 ziek. Vorige week waren dat er 16 per 10.000. De afgelopen week zijn zes patiënten met de Mexicaanse griep overleden. Alle zes hadden al een andere ernstige aandoening. Vier van hen waren tussen de zes maanden en 14 jaar oud. Het aantal opnames op de intensive care was met 38 twee keer zo hoog als vorige week. De FIFA stelt geen onderzoek in naar de hensbal van Thierry Henry. De Franse voetballer hield woensdag in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland... de bal binnen met zijn hand en uit zijn voorzet scoorde Frankrijk. En door dat doelpunt plaatste Frankrijk zich voor het WK. De Ierse voetbalbond riep de FIFA gisteren op om een onderzoek in te stellen. De FIFA heeft gezegd eh, dat de scheidsrechter het doelpunt heeft goedgekeurd en dat het daarbij blijft. Consumenten zijn optimistisch over de ontwikkeling van de economie, blijkt uit cijfers van het CBS over het consumentenvertrouwen. Dat is het afgelopen maand gestegen. Consumentenvertrouwen is een graadmeter voor onder meer de bereidheid van mensen om geld uit te geven en het vertrouwen in de economie en de eigen financiële situatie.